is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Voor de bootvluchtelingen verdronken. Ze waren op weg naar Saoedi-Arabië toen er brand uitbrak op hun boot. Maar drie opvarenden zijn levend uit zee gehaald. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De Afrikanen zouden door mensensmokkelaars aan boord zijn genomen. Alle fouten die de militairen van Dutchbed in Srebrenica hebben gemaakt zijn toe te rekenen aan de politici, onder wie ik. Dat zei oud-minister Jan Pronk in Nieuwsuur na de uitspraak van het Haagse Hof dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van drie Bosnische moslims ten tijde van de val van Srebrenica. Pronk denkt dat de militairen in 1995 mogelijk niet goed waren geïnstrueerd of opgeleid... of dat ze niet voldoende middelen hadden om de mensen op het Dutchbed-terrein te beschermen. Volgens Pronk had de staat op zijn minst excuses kunnen aanbieden. Nederland heeft te lang de houding aangenomen dat iedereen fout was, maar wij niet, zegt Pronk. Gemeenten die werk maken van de hervorming van de sociale werkplaatsen kunnen rekenen op financiële steun van het Rijk als ze geld tekort komen. Dat heeft minister Don laten weten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De minister hoopt zo de impasse rond het bestuursakkoord te doorbreken. Die was ontstaan nadat de gemeenten bezuinigingen op de sociale werkplaatsen hadden afgewezen. De woningbrand in Hoofddorp, waarbij vanochtend vijf mensen omkwamen, is zeer waarschijnlijk door een van de gezinsleden gesticht. Dat heeft burgemeester Weterings van Haarlemmermeer gezegd. In het huis is een jerrycan gevonden en de deuren waren gebarricadeerd. Bureau Jeugdzorg is vorige maand betrokken geweest bij het gezin dat in het huis in Hoofddorp woonde. Het gaat om een Irakees, zijn Russische vrouw en drie kinderen. Het weer. Vannacht overwegend bewolkt en in het midden en westen kans op een bui. Overdag bewolkt en in het hele land kans op buien door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het. En jij heeft het.